8 uur. Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Hillary Clinton heeft op de Democratische Conventie in Philadelphia... haar nominatie voor het Amerikaanse presidentschap aard. In haar speech benadrukte ze vooral dat de Amerikanen samen aan een betere toekomst moeten werken. Samen sterker is meer dan alleen maar onze slogan in deze campagne, zei ze. Het is een principe voor waarin iedereen kan werken die dat wil... en waar iedereen zijn droom kan waarmaken. Zodra islamitische staat is verslagen zal het aantal aanslagen in westerse landen toenemen, zegt de directeur van de FBI. Op een conferentie over internetveiligheid zei hij een uittocht van terroristen uit Syrië te verwachten als het kalifaat eenmaal uiteen is gevallen. Hij waarschuwt dat IS-strijders dan naar Europa en de VS zullen vluchten. Volgens de FBI-basis is de situatie die dan zal ontstaan vergelijkbaar met die in Afghanistan. Toen het land werd veroverd vluchten veel Al-Qaeda-strijders naar het buitenland en zetten hun activiteiten daar voort. Met IS moeten we dat aan aantal met tien of meer vermenigvuldigen, zei hij. In Nederland zijn vorig jaar 120 mensen door misdrijven om het leven gekomen. Dat is volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek het laagste aantal sinds de telling in 1996 begon. Ten opzichte van 2014 nam vorig jaar vooral het aantal mannen dat omkwam flink af. Van 113 naar 77. Het aantal vermoorde vrouwen lag met 43 slachtoffers iets hoger dan het jaar daarvoor. De Verenigde Naties leveren voorlopig geen hulpgoederen meer aan de Nigeriaanse provincie Borno, nadat een konvooi gisteren werd aangevallen door terreurbeweging Boko Haram. Daarbij raakten twee militairen en een VN-medewerker gewond. In het gebied waar de hulpgoederen naartoe gingen hebben zo'n half miljoen mensen dringend hulp nodig. Volgens humanitaire organisaties komen er dagelijks kinderen om van de honger. Het weer, er staat een flinke wind, het is op de meeste plaatsen bewolkt en er valt geregeld een bui. De zon laat zich maar af en toe zien. Met 20 tot 22 graden is de temperatuur iets onder het gemiddelde voor de tijd van het jaar. In het weekend waait het minder, breekt de zon vaker door, maar blijven buien mogelijk. Het wordt dan een graad of 21.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 How do you like your eggs in the morning? Als vanouds vandaag dit jazzprogramma starten en inleiden. Goedemorgen luisteraars, welkom bij ZFM Jazz, een van de langstlopende ZFM-programma's. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter den Boer. De vakanties zijn begonnen en velen zijn uitgevlogen naar de warmte, naar bestemmingen ver weg of dichtbij en of op zoek naar onvergetelijke momenten. Dat is dan mooi het thema voor deze uitzending Stukken met titels die verwijzen naar de zon, de zomernacht... naar vakantiebestemmingen of naar jaargetijden. Niks droeve blues. Yes van zijn zonnigste zijde. Dutch Winkelers Band met Teddy Wilson on the sunny side of the street. En dan gaan we nu naar Tommy Dorsey, Summertime. loved you, come rain or come shine. High as a mountain, deep as a river, come rain or shine. I guess when you met me, it was just a one. seizoen een prachtige vertolking heeft eh, op het toneel gezet... van de Ella, Ella Fitzgerald. Zij had een prachtige productie, een lovende productie, Ella. Dan gaan we nu naar Frank, Frankie Boy, Frank Sinatra. Blue Skies. but blue skies do I see. Bluebirds singing a song, nothing but bluebirds all day long. Never saw the sun shining so bright, never saw things looking so right fly through all of them gone. Nothing but blue skies from now on. een eh, violist. Die speelde in het begin van de vorige eeuw in dit Philadelphia Symphony Orchestra. En hij had allerlei André, André Rieu-achtige eh, kleine combootjes tot de grote depressie kwam. En hij aan de grond raakte. Toen ging hij een big band formeren. En daarin van laat ik een stukje horen. At Sundown. En we gaan dit blokje zonneschijn... want het programma staat vandaag in de teken van vakantie, zon en bestemmingen en weersinvloeden. We gaan dit blokje afsluiten met een oer Haarlems bandje. De Flying Dutchman Jazzband. Onder leiding van Hans de Winter. Met onder andere Koos van der Hout op de trompet. Met het stuk The World is Waiting for the Sunrise. En als ik naar buiten kijk, dan denk ik dat het nog waar is. Waiting for the Sunrise. En als we dan het vakantiethema hebben... dan eh, krijgen we zo'n mooie camping of een mooi verblijf aan een meer... ondergaande zon. En dan krijgen we het moment The End of the Day. En dat is een stuk dat wordt eh, gezongen door de Deep River Quartet. Deep River Quartet in 2014 abrupt gestopt met optreden na het overlijden van de, de voorman Dick Rietveld. Het orkest heeft eh, meer dan 40 jaar furoren gemaakt. En uh, we kennen ze nu alleen nog maar van de platen. The End of the Day, The Deep River quoted. When you the day and the night calls your worries away do you ever watch that setting sun and dream of things that you might have return from your work with a smile? Do you feel that it's all worthwhile? As you dream the twilight hours away, when you come to the end the day when you come to the end of the day and the night seems to call all oh, your worries away do you ever sit and kind of watch that setting sun and dream of all the things that you might have done. Do you turn from your work with a smile? Do you feel that it's all worthwhile as you? when you call. It's a thrill I still don't quite believe. Abby Lincoln. Een Amerikaanse die partner was van Max Roach, drummer Max Roach. En met het eh, stuk Midnight Sun zijn we gekomen naar de, in dit blokje wellicht romantische nachten. Dan is het daarom tijd voor Doris Day, Moonlight Bay. Doris Day, volgens de boeken inmiddels 92. Heeft ook eh, heel wat platen gemaakt in de geschiedenis. En is eh, hoog geklommen op de artiestenladder, zullen we maar zeggen. En in het blokje eh, Nachten ga ik nog één stukje van aan laten horen. Quiet Night en Quiet Stars. Quiet nights and quiet stars, quiet chords from your guitar, floating on the silence that surrounds us. Quiet thoughts and quiet dreams, quiet walks by quiet climbing hills where lovers go to watch the world below together. street. Mm-hmm. <laughs> Ja, we zijn inmiddels eh, aangeland op de scheiding van eh, dag en nacht. De avond. En de Millers hebben daar ook een prachtig stukje. Weet je nog wel? Die avond in de regen. Jij stond op de tram te wachten. Ik zag je in de verte staan. Jij kwam naar me toe en je lachte. Samen zijn we voortgegaan. Zeg, weet je nog wel, die avond in de regen. Het was al over negen en we liepen heel verlegen samen Weet je nog wel, hoe jij daar stond te wachten? Het was al overwachten hoe we beiden vrolijk lachten samen. Onder moeders paraplu. Je wangen waren nat en je haar was nat. We trapten samen in een plas. Je merkte het niet eens, omdat dit moment het mooiste van je leven was. Zeg, weet je nog wel, die avond in de regen, hoe we beiden zwegen. Heel verliefd en heel verlegen samen. Wannetjes waren nat en je haar was nat. We trapten samen in een klas. Je merkte het niet eens, dat dit moment het mooiste in je leven was. Zeg, weet je nog wel, die avond in de regen, hoe we beiden zwegen. Heel verliefd en heel verlegen samen. moeders paraplu. Onder moeders paraplu. Ja, dat was allemaal nog heel braaf en lieflijk onder moeders paraplu op zo'n eh, zomeravond waar een klein beetje regen uit de lucht komt. En dat kwam eigenlijk wel goed uit, want dan konden we onder die paraplu. Dat is heel wat anders dan eh, Joe Williams... die doorzakt in de kroeg... en s'morgens om vijf uur zich naar huis sleept. vijf o'clock in the morning. and there is no one on the street but me. Well, it's five o'clock in the morning, and there is no one on the street but me.